1 uur. Walgemoet met het NMS Journaal. De afname van het aantal vlinders zet door. Tussen 1890 en 2017 nam het aantal met ruim 80 af. 15 soorten zijn helemaal verdwenen. Blijkt uit een analyse door het CBS en de Vlinderstichting. Drie jaar geleden leek er nog een kentering te zijn... en werden er voor het eerst sinds jaren meer dagvlinders geteld. Vooral sommige zeldzame soorten deden het dankzij gericht natuurbeheer weer beter. In de nieuwste cijfers is ook de populatie van deze vlindersoorten toch weer gedaald. Ook in andere Europese landen gaat het slecht met de vlinder. Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen met verschillende meningen... steeds verder tegenover elkaar komen te staan. Ze zeggen tegen het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat de polarisatie van de samenleving vooral te zien is... in tegenstellingen tussen arm en rijk... en tussen autochtonen en mensen met een migratieachtergrond. Toegenomen spanningen zouden vooral komen door het gebruik van sociale media. Tegelijkertijd zijn er maar weinig ondervraagden van het SCP... die zeggen dat ze zelf meer mensen zijn gaan haten om hun standpunt. In Saudi-Arabië zijn enkele vrouwelijke activisten vrijgelaten... die tien maanden lang vastzaten. Het gaat om drie van de tien activisten die vastzaten. Ze streden voor het recht op autorijden... en de afschaffing van het mannelijk voogdijschap... De rechtbank heeft drie van hun nu voorlopig vrijgelaten. Geëist is wel dat ze komen opdagen bij het vervolg van de rechtszaak. Raymond van Barneveld stopt per direct met darten. Hij zou eigenlijk pas eind dit jaar afscheid nemen. Maar na een forse nederlaag in Aoi afgelopen avond... zegt de 51-jarige darter dat hij geen zin meer heeft in pijn en verdriet. Van Barneveld verloor met 7-1 van Michael van Gerwen. Raymond van Barneveld wordt gezien als de man die darten in Nederland op de kaart zette. Het weer vannacht klaart het steeds meer op. Er is kans op mist en het koelt af naar ongeveer 3 graden.